Eerst de bewindslieden in eigen partijkring en aan het eind van de ochtend begint de ministerraad. De discussie over de toekomst van de missie staat onder grote politieke spanning. Vicepremier Bos maakte woensdag duidelijk dat de PvdA-bewindslieden tegen een langer verblijf van Nederlandse militairen in kan zijn. En dat leidde tot grote irritatie bij de coalitiepartners. Gisteren herhaalde Bos zijn uitspraken in een urenlang Kamerdebat. Premier Balkenende noemde de uitlatingen van Bos prematuur en wilde verder niet op de discussie in het kabinet vooruitlopen. De oppositie in de Kamer leverde scherpe kritiek op de gang van zaken. Bij het begin van het CDA-beraad sprak fractievoorzitter Van Geel vanochtend van een moeizaam debat. Zendstation Radio Kootwijk en het gelijknamige dorp worden een door de Rijksoverheid beschermd dorpsgezicht. De gemeenteraad van Apeldoorn spreekt van een belangrijke cultuurhistorische bebouwing op de bosrijke Veluwe. Gebouwen die zijn aangemerkt als beschermd dorpsgezicht mogen niet worden verbouwd zonder toestemming van het college van BNW. In 1923 nam de PTT het zendstation Radio Kootwijk in gebruik als lange golfzender. Het betonnen hoofdgebouw van het complex in Art Deco-stijl staat bekend als de kathedraal van de Veluwe. Tegenwoordig is het terrein in handen van Staatsbosbeheer dat er onder meer culturele evenementen organiseert. De laatste Canadese veteraan uit de Eerste Wereldoorlog is overleden. John Babcock eh, overleed in Spokane in de Amerikaanse staat Washington. Hij was 109 jaar oud. Toen hij 15 jaar oud was meldde hij zich bij het Canadese leger. Hij loog over zijn leeftijd. Babcock is nooit aan vechten toegekomen. Toen de wapenstilstand werd getekend had hij huisarrest na een vechtpartij tussen militairen in een dansgelegenheid. Er zijn nog twee veteranen over van de Eerste Wereldoorlog, een 109-jarige Amerikaan en een Australiër van 108. Het weer vanochtend in het westen en noorden wat buien. Het wordt 3 tot 6 graden. Later overal buien. Vanavond landinwaarts mogelijk natte sneeuw.